de wind af en dan wordt het 9 graden. Vanaf morgen rustiger, kouder en meer zon. Dit was het... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bakker van de ANWB. Er staan nog files op de A1 richting Amsterdam bij Knoop het Hoevelaken, 3 kilometer. A2 vanuit Den Bosch naar Amsterdam bij Knoop het Oude 3 en bij Vinkeveen 4 kilometer. A12 Utrecht richting Den Haag bij Den Haag-Malieveld 3 kilometer. A13 van Den Haag naar Rotterdam. Bij knooppunt Kleinpolderplein 7 kilometer. En op de A27 Almere richting Utrecht.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 Femke Wolthuis met het NOS Journaal. De huizenmarkt herstelt sneller dan verwacht, dat zegt makelaarsvereniging NVM. In het laatste kwartaal van vorig jaar zijn ruim 34.000 woningen verkocht. En dat is twee keer zoveel als op het dieptepunt van de crisis. En ook de gemiddelde huizenprijs blijft stijgen. Makelaars verwachten dat vooral de nieuwbouwmarkt het komend jaar flink zal herstellen. En ook zal de gemiddelde prijs van koopwoningen blijven stijgen met zo'n 3 Opnieuw zijn gedetineerden uit het Amerikaanse Amerikaanse gevangenenkamp Guantanamo B overgeplaatst naar andere landen. Het gaat om vijf mannen uit Jemen. Vier van hen zijn naar Oman gebracht, één naar Estland. De mannen werden meer dan tien jaar geleden opgepakt in Pakistan... op verdenking van terrorisme voor Al-Qaeda. President Obama beloofde bij zijn aantreden dat Guantanamo B zou worden gesloten. De laatste tijd zijn steeds meer landen bereid gedetineerden over te nemen. Het slachtoffer van de schietpartij gisteravond in Amsterdam-Geuzenveld was een vrouw van 60 jaar. Ze werd doodgeschoten toen ze op haar balkon stond. Ze was geen bekende van de politie. De vrouw werd onder vuur genomen met een geweer, mogelijk een automatisch wapen. Her en der sneuvelden ruiten en raakten auto's beschadigd. Later werd in Amsterdam-Osdorp een uitgebrande auto gevonden. Mogelijk is er een verband met de beschieting. De dopingzaak rond schaatster Claudia Pechstein komt voor de burgerrechter. Tot nu toe werd de zaak behandeld door het internationale sporttribunaal CAS in Lausanne. Dat wees een hoger beroep van Pechstein af. Zij stapte naar de rechtbank in München en die heeft zich ontvankelijk verklaard. In 2009 werd Pechstein twee jaar geschorst omdat er afwijkingen in haar bloed werden geconstateerd en dat zou wijzen op doping. Het weer, periode met regen en veel wind. Aan zee en rond het IJsselmeer is het stormachtig. Langs de noordwestkust misschien een zuiderstorm.